4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal... waarbij waterschap de Dommel iets te verwijten valt... omdat de waterafvoer niet optimaal was. Vorig jaar mei en juni veroorzaakten hevige regen en hagelbuien... veel overlast in Oost-Brabant en Limburg. Boeren bleven achter met een miljoenenschade... soms met een faillissement tot gevolg. Het Brabantse waterschap kreeg 323 claims binnen. Een schade-expert concludeert dat in 41 zaken de klacht deels terecht was. In Noord-Holland zijn gisteren drie mannen opgepakt na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Ze kregen het met een andere weggebruiker aan de stok op de N99 bij Hippolytushoef. Ze mishandelden de man, bedreigden hem met een vuurwapen en vernielden zijn autoruiten. Het slachtoffer is een man van 25 uit Den Helder. De politie wist de drie verdachten even later op te pakken in Slootdorp, een paar kilometer verderop. Het vuurwapen werd niet gevonden, wel lag in een auto een patroonhouder met munitie. De verdachten zijn twintigers uit Den Helder en Julianadorp. Voetballer Abdelhak Nouri is verplaatst van de medium care naar een gewone verpleegafdeling. Maar zijn situatie is niet veranderd. Dat heeft Ajax laten weten. Nouri kreeg drie maanden geleden tijdens een oefenwedstrijd hartritmestoornissen... en moest langdurig worden gereanimeerd. Hij liep ernstige hersenschade op. Zijn toestand is nu stabiel, met zelfstandige hartslag en ademhaling. De familie van Nouri laat weten dankbaar te zijn voor alle steunbetuigingen... en hoopt dat mensen voor hem blijven bidden. Ronald Koeman is ontslagen door de Engelse voetbalclub Everton. De Nederlandse trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. Gisteren verloor de club thuis met 5-2 van Arsenal in de Premier League. Koeman was bezig aan zijn tweede seizoen in Liverpool. Het weer. In het noordoosten soms een bui, verder af en toe zon. Later in het zuidwesten wat regen. Het is zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, later in het zuiden en westen droger. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort... drie kwartier vertraging tussen Hilversum-Noord en Bunschoten. Er wordt een probleem aan het asfalt gerepareerd. Twee rijstroken zijn dicht omrijden kan via Utrecht.